Lot Lewin met het NOS Journaal. In Lyon in Zuid-Frankrijk is een Joodse vrouw van 30 in haar woning neergestoken. Op haar voordeur is een hakenkruis gezet. De vrouw liep twee steekwonden op en is naar het ziekenhuis gebracht... maar ze verkeert niet in levensgevaar. Ze verklaarde aan de politie dat het ging om een man in donkere kleding en met een masker... die herhaaldelijk had aangebeld. Hij is daarna gevlucht. Sinds het uitbreken van de oorlog tussen Israël en Hamas... maken autoriteiten in steden over de hele wereld melding van toenemend antisemitisme en islam na de Israëlische aanval op een ambulance gisteren zijn evacuaties uit de Gazastrook stopgezet. Dat meldt het Duitse persbureau DPA op basis van veiligheidsbronnen binnen Gaza. Volgens die bronnen worden vooral Palestijnen met een buitenlands paspoort getroffen. Die kunnen de Gazastrook via de grens met Egypte niet meer verlaten. Israël zegt de ambulances te hebben aangevallen omdat er volgens het leger leden van Hamas in zaten. De 16 Nederlanders die eerder deze week samen met familieleden de grens van Gaza wisten over te steken, zijn terug in Nederland. Het grootste deel van de groep is vanavond met een vliegtuig uit Cairo op vliegbasis Eindhoven geland. Ze zijn daar opgevangen door minister Bruins Slot. De Kroatische minister van Buitenlandse Zaken Radman heeft zijn excuses aangeboden na een poging om zijn Duitse collega-minister te kussen. Dat gebeurde donderdag tijdens een bijeenkomst van de EU-ministers in Berlijn. Op videobeelden is te zien dat Radman de hand schudt van zijn collega en zich vervolgens naar voren buigt om haar te kussen. Zij draait snel haar hoofd weg. Het kwam hem op veel kritiek te staan. Bronnen rond de Duitse minister zeggen dat het ging om een ongemakkelijke poging om elkaar snel te begroeten. En het weer, buien trekken over het land in het westen met kans op onweer.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 Hey. DJ Malzo live on the main stage. This is Intense Radio. intense radio. Your mom. side. Never gotta roll with ice. Cool, these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. I keep boys by my side. CJ Ike, never gotta roll with ice. Cool, these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. I keep boys by my side. CJ roll with us. Global House Vibes, hosted by DJ Malzo. house. We'll house house. We play house. You dance house. We play house. We'll house house. We play house. We feel house. stage. weightlessness exists that silent moment when you will meet yourself. state of mind cannot be conjured by the mind, its power of thought.